12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Friese die zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A7 willen in hoger beroep gaan. Ze willen daarvoor via crowdfunding geld ophalen. De afgelopen middag werden 34 activisten veroordeeld... omdat ze vorig jaar verhinderden dat anti-Zwarte Piet-demonstranten... naar de Sinterklaas-intocht in Dokkum konden. De rechtbank legde de meeste van hen een taakstraf van 120 uur op. Het boegbeeld van de actie, Jenny Douwes, kreeg 240 uur... en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De vonnissen kwamen hard aan, zeggen ze. Een vorige crowdfundingactie leverde volgens de initiatiefnemer 43.000 euro op... maar dat geld is volgens hem nu op. In Enschede is een trailer gevonden met een grote hoeveelheid grondstoffen om synthetische drugs te maken. De politie kreeg woensdag een melding van een verdachte trailer op een industrieterrein. In de aanhanger werd 14.000 liter grondstof gevonden. De politie vermoedt dat de trailer al langere tijd op het industrieterrein in Enschede stond. Het is onduidelijk wie de eigenaar is. De politie zoekt getuigen. Premier Rutte zegt dat het kabinet positief staat tegenover het VN-migratiepact, ook wel het verdrag van Marrakesh genoemd. Hij noemt het een meerwaarde dat landen afspreken dat afgewezen asielzoekers weer worden toegelaten in het land waar ze vandaan komen. Het pact raakt volgens Rutte niet aan de soevereiniteit van een land, een van de bezwaren die partijen in Nederland hebben genoemd. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt nog wel een keer juridisch onderzoek naar het pact gedaan. De Nederlandse voetbalvrouwen zijn dicht bij plaatsing voor het WK volgend jaar. De thuiswedstrijd in de play-off tegen Zwitserland werd met 3-0 gewonnen... door doelpunten van Spitsen, Martens en Miedema. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De return is dinsdag in Zwitserland. Het weer. Vannacht regen en 9 graden. Morgen bewolkt en veel regen. Smiddags kan het wat droger zijn. Het wordt dan 12 graden.